7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet overweegt om de volgende versoepelingen niet op 9 juni... maar al op zaterdag 5 juni in te laten gaan. Dat melden ingewijden aan de NOS. Het gaat onder meer om het openen van culturele instellingen en restaurants. Stap 3 van de zogenoemde routekaart werd eerst nog uitgesteld vanwege de drukte in de ziekenhuizen. Maar nu de cijfers snel dalen, kan het waarschijnlijk toch weer wat eerder. Stap 3 houdt verder in dat mensen thuis vier gasten mogen ontvangen, dat de maximale groepsgrootte buiten naar 4 gaat en dat de binnenrecreatie weer open mag. Onderwijsvakbond AOB en de VO-raad kunnen zich vinden in de heropening van de middelbare scholen. Het kabinet heeft besloten dat die vanaf 31 mei weer fulltime fysiek les mogen gaan geven. Vanaf 7 juni is dat verplicht. Scholen en docenten moeten twee keer per week een thuistest doen. Volgens de AOB wordt het voor veel scholen nog wel een hele tour om op tijd klaar te zijn voor de heropening. Ook wordt het voor veel docenten lastig om anderhalve meter afstand te houden van de leerlingen. Scholenkoepel de VO-raad zegt dat docenten met een kwetsbare gezondheid... afspraken met hun werkgever kunnen maken over de manier waarop ze lesgeven. De politie is nog op zoek naar minimaal drie verdachten van de overval afgelopen woensdag op een waardetransport in Amsterdam, heeft het OM bekendgemaakt. Na een vuurgevecht in Broek in Waterland werden zes verdachten gearresteerd. Ze komen uit België en Frankrijk en blijven nog zeker twee weken vastzitten. Een zevende verdachte kwam om het leven. Femke Heemskerk heeft voor het eerst in haar carrière de Europese titel op de 100 meter vrije slag gewonnen. In Budapest bleef ze de Franse Marie Wattel en de Britse Anna Hopkin net voor. Renomi Kromowidjojo tikte een honderdste seconde later aan en finishte als vierde. Heemskerk begon haar internationale loopbaan 16 jaar geleden. Haar beste EK-prestatie op de 100 meter was tot nu toe zilver. Dat was in 2014 en 2018. Het weer.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 Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat file bij knooppunt Amstel. Je hebt daar 25 minuten op onthoud. Het komt door een ongeluk op de verbindingsweg naar de A10 richting Den Haag. En die is dan ook dicht. En het gaat waarschijnlijk ook nog even duren.